uur. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het ministerie van Landbouw heeft informatie achtergehouden voor de Europese Commissie over landbouwgrondfraude, zegt onderzoeksplatform Investico. In 2017 kwam aan het licht dat boeren gemeentelijke groenstroken als landbouwgrond registreerden en zo extra EU-subsidie kregen. Ambtenaren verklaarden dat het probleem alleen in het Gelderse Berkeland speelde. Maar volgens Investico wisten ze dat in meer gemeenten werd gefraudeerd. De Raad voor de Kinderbescherming laat onderzoeken of er sprake is van discriminatie bij hun werk. De belangrijkste taak van de Raad is onderzoeken of kinderen thuis veilig kunnen opgroeien. Ruim een kwart van de gezinnen waar de Raad mee te maken heeft, krijgt, heeft een migratieachtergrond. De Raad wil vooral onderzoeken of zij in een gelijke situatie eenzelfde advies krijgen als een Nederlands gezin. Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 wonen Nederlandse studenten minder vaak op kamers. Dat blijkt uit de landelijke monitor studentenhuisvesting. In 2015 woonde 53% van de Nederlandse studenten op kamers. Nu is dat 44%. Betaalbaarheid en het niet kunnen vinden van een woonruimte zijn voor studenten de belangrijkste redenen om thuis te blijven wonen. De piano van Freddie Mercury is in Londen geveld voor bijna 2 miljoen euro. De voorman van Queen liet na zijn dood al zijn bezittingen na aan zijn oudgeliefde Mary Austin... die er nu afscheid van neemt. In een veiling van zes dagen worden 1400 kavels geveld en dat levert soms meer op dan verwacht.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 Een speciaal aanklager in de Verenigde Staten wil Hunter Biden, de zoon van de president... nog voor het eind van deze maand vervolgen voor illegaal wapenbezit. Er loopt ook nog een ander onderzoek naar Hunter Biden. Oranje voetbalsters Jill Roord en Daphne van Domselaar zijn genomineerd voor de Gouden Bal...